4 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De afgelopen dag zijn er 342 coronabesmettingen bijgekomen in Nederland. Is af te lezen uit de nieuwste statistieken van het RIVM. Dat is een stijging ten opzichte van gisteren... toen er 247 positieve tests werden gemeld. Opnieuw zijn de meeste besmettingen vastgesteld in Rotterdam en Amsterdam. President Trump zinspeelt op uitstel van de verkiezingen in november. Op Twitter oppert hij dat het beter kan zijn de presidentsverkiezingen uit te stellen... omdat door het coronavirus veel mensen per post zullen stemmen. En dat zal volgens hem leiden tot de meest frauduleuze verkiezing in de geschiedenis. Trump kan de verkiezingsdatum niet op eigen houtje veranderen... want die datum staat in de wet. De laatste tijd doet Trump het minder goed in de peilingen. Zijn democratische tegenstander Joe Biden gaat juist omhoog. De economie van de Verenigde Staten is afgelopen kwartaal met bijna 10% gekrompen. Dat meldt de Amerikaanse overheid op basis van een eerste raming. Het gaat om de sterkste daling sinds de metingen begonnen. In totaal wordt voor het hele jaar een krimp van bijna 33% verwacht. Huishoudens consumeerden door de coronacrisis flink minder... en bedrijven schroefden hun investeringen terug. Duitsland maakte vanmorgen bekend dat de economie daar ruim 10% is gekrompen. Thijs H. is veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs voor het plegen van drie moorden. Ook moet hij de nabestaanden 103.000 euro betalen. In mei vorig jaar doodde H. een vrouw in de Scheveningse bosjes in Den Haag... en een vrouw en man op de Brunsumer Heide met een mes. De Zwitserse justitie is een onderzoek begonnen naar Gianni Infantino... de baas van Wereldvoetbalbond FIFA... Hij zou geheime ontmoetingen hebben gehad met een hoog functionaris van het Zwitserse Openbaar Ministerie... dat toen bezig was met een onderzoek naar corruptie bij de Wereldvoetbalbond. Dergelijke ontmoetingen zijn niet toegestaan. Het weer, er trekken sluierwolken over het land, maar de zon schijnt daar makkelijk doorheen. Het is 23 graden in het noorden tot 27 in het zuiden van het land. Morgen is het zonnig en zeer warm. In het zuiden kan het dan lokaal 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is veel vertraging tussen Amsterdam en Den Haag door een ongeluk. De A4 richting Den Haag is daardoor afgesloten bij het ringvaartaquaduct.